4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat een beroep doet op schuldhulpverlening is het afgelopen jaar gedaald. Vorig jaar meldden zich ruim 86.000 nieuwe mensen met schulden. Het jaar daarvoor waren dat er nog 94.000. Het Nibud schat dat het totaal aantal mensen met schulden boven de 700.000 ligt. Veel van hen melden zich niet, mogelijk uit schaamte. Het Nibud vindt dat zorgelijk. De gemiddelde schuld van mensen die zich bij de schuldhulpverlening aanmelden... lag vorig jaar rond de 43.000 euro. Dat bedrag is wel licht gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De anti-islambeweging Pegida mag zondag niet demonstreren bij de Al-Furqaan-moskee in Eindhoven. De gemeente zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. Afgelopen weekende was er ook een demonstratie bij de moskee en die liep uit de hand. Honderden buurtbewoners gingen de straat op toen Pegida bij de moskee wilde gaan barbecuen met varkensvlees. Pegida krijgt dus geen toestemming voor weer een demonstratie. Moslimbeweging Oema mag zondagmiddag wel een tegendemonstratie houden. De gemeente Eindhoven verwacht dat die geen risico's met zich meebrengt. Het is onduidelijk of die demonstratie nu nog doorgaat. En de Nederlandse regering wil opheldering van Maleisië over uitspraken van de premier. Die trok deze week de verantwoordelijkheid van Rusland voor de MH17-ramp in twijfel. De Maleisische premier zei dat hij de conclusies van het onderzoeksteam onderschrijft... maar hij betwijfelt of Rusland de raket heeft afgevuurd waarmee MH17 werd neergehaald. Hij zegt dat hij eerst bewijs wil zien. Nederland heeft Rusland vorig jaar aansprakelijk gesteld voor zijn aandeel in het neerhalen van vlucht MH17. Het weer geregeld zon en droog. Het wordt zo'n 20 graden in het noordwesten tot lokaal 24 in het zuidoosten. Morgen droog en vrij zonnig bij temperaturen van 23 tot plaatselijk 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 <laughs> want love you like me. Do you ever feel like a misfit? Everything inside you is dark and twisted. Oh, but it's okay to be different. baby, so am I. So am I, so am I, so am I.